wordt het rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat op dit moment één file en dat is op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Veel plezier! Top. van de, de, tweede LP van Led Zeppelin. Led Zeppelin 2. En dat was A Whole Lot of Love uit 1969. En we begonnen met een jonge dame die in 1956 12 jaar was. Brenda Lee, geboren in 44. En dan ben je in 56 gewoon 12 jaar. Little Miss Dynamite met Jambalaya. De derde single alweer, de derde plaat die we gaan draaien... die komt van de T-Rex. Get It On. Worden Mark Bolen samen met zijn T-Rex natuurlijk nog veel meer hits gegund. Maar ook aan zijn leven kwam zeer vroegtijdig een eind. Helaas. Dit was ehm, T-Rex en Get It On. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En we moeten heel erg snel daarmee beginnen. Want er zijn maar liefst 9 nieuwe binnenkomers. En dan hebben we ook nog de tip van Willem in dit uur. Dus snel aan de slag met de top 40. Nieuw op 38 Sandy Shaw met Girl Don't Come. En een paar weken later stond ze op nummer 3. You have a date for happy day tonight. Some distant bell starts chiming out. The time rolls on, those minutes fly by. You wanna go, but just you try, guy. You wanna see her. You wanna see her. Oh yeah. So you wait, you wait and wait. Girl, don't come. You've been stood up, tears fill your have a date for a birthday tonight. Some distant bell. op 38 Girl Don't Come met Sandy Shaw. Een paar plaatjes hoger op 36 nieuw, de Everly Brothers. En eh, de week daarna stonden die ook weer op 36. En de week daarna waren ze er gewoon weer uit. En ongelooflijk met dit nummer, Gone, Gone, Gone. ask you why you're Ja, ja, 36 en dat was meteen de hoogste positie voor de Everlees. En Gone, Gone, Gone. nummer had alles in zich om een top 10 hit te worden. Maar die Engelsen begrepen het niet helemaal. Nieuw op 35, de Moody Blues. En dat begrepen de Engelsen dan weer wel. Eh, met Go Now, nieuw op 35 en een paar weken later op 1. We've already said... van de Moody Blues... nog met zanger Danny Lane en Go Now. Raakte dus op de eerste plaats op 28 januari van 1965. De volgende nieuwe binnenkomer op 34 eh, is een instrumentale van Sounds Orchestral. De naam zegt het al. Het heet Cast Your Fate to the Wind, nieuw op 34... en ze eindigde op 21 januari op nummer 5. Downs Orchestral en Cast Your Fate to the Wind. Nieuw op 34. Op 30 nieuw PJ Proby met zijn uitvoering van een fantastisch mooi nummer uit de West Side Story. Hier is Somewhere en hij eindigde op nummer 6 op 14 januari 1965. open hand, Wait for us somewhere. There's a time for us. A summer day, a time for us. Time together with a time to spare time and a place for us. Hold on my hand and we're halfway. place for us. A time and a place for us. Hold my hand Mooie uitvoering van eh, PJ Proby van het nummer Somewhere uit de West Side Story. De volgende plaat komt binnen op 27 The Searchers. En zij haalden de 13e plaats op 7 januari 65 met What Have They Done to the Rain. just a little Done to the Rain. Dat waren de Searchers op het nieuw op nummer 27. Het is niet zo raar dat er op 11 december een kerstplaat binnenkomt in de top 40 op 11 december 1964. En het was deze keer Elvis Presley nieuw op 26. En hij haalde op 17 december zijn hoogste positie en dat was nummer 11. Hier is Elvis met Blue Christmas. blue Christmas. oceans of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. Yeah. blue, blue, blue Christmas. Elvis Presley, nieuw op 26 eh, met Blue Christmas. Een paar plaatsjes hoger, nieuw op 20, Cliff Richard samen met zijn Shadows. En de Shadows die schreven dit nummer ook. Marvin, Welch, Bennett en Ross En het haalde top 10 plaats, een negende plaats op 23 eh, december. I could easily fall in love with you. Oh, oh, oh. summer now. I've been too long by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. see you blue. Then I can tell you oh so easily. I could easily fall in love with you. I've been too long on my own so now I've been too long all by myself. shell. Don't ever change that smile you're smiling now. And please don't let me see you Defense and Shadows, nieuw op eh, nummer, 26, eh, nummer 20, neem me niet kwalijk. Met I Could Easily Fall In Love With You. En dan zijn we nu toe aan de laatste en eh, hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is dan meteen... De klapper van de week, week. En die komt op naam van The Bachelors. Zij komen nieuw binnen op 16 en haalden een zevende plaats op 31 december met No Arms Could Ever Hold You. voor degene die het nog niet hadden herkend. Dit was eh, de groep Exception met Rhapsody in Blue van George Gershwin. Zijn we toe aan de tip van Willem. Een zeer verrassende deze keer. Eh, want eh, dat verwacht je eigenlijk niet. De naam John Denver bij Willem. Maar toch, hij is van alle markten thuis. Dus ook van John Denver. Ehm, die bracht in 74 een LP uit met de titel Back Home Again. En dat nummer staat er natuurlijk ook op. Net zoals Annie's Song, ook zo'n grote hit. Maar wij draaien dus eh, als tip van Willem... Back Home Again, hier is John Denver... There's a storm across the valley, clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a truck out on four lane, a mile or more away. The whining of his wheels just makes it colder. He's an hour away from riding on your prayers up in the sky. Ten days on There's a fire softly burning, supper's on the stove. it's the light in your eyes that makes him warm. Hey, There's all the news to tell him. How'd you spend your time? What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday. Sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. Hey, it's good to be back home again. Yes, it is. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back. spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on Back Home Again, John Denver, de tip van Willem. En What Can You Say, de man heeft gewoon verstand van muziek. Eh, we gaan even luisteren naar een Amerikaanse dame met de naam Leslie Gore. En die had in 1963 een hit met You Don't Own Me. En de hoogste plaats die zij kon bereiken met dat nummer was 2. Want op de eerste plaats stonden natuurlijk de Beatles met I Wanna Hold Your Hand. Don't Own Me. En dat was Leslie Gore uit 1963. Eh, we gaan alweer naar de laatste vocale van dit eerste uur. En die komt van Eric Burden met zijn Animals. Compositie van onder andere June Carter. Hier is Ring of Fire. was de eh, Ring of Fire van Eric Burden en zijn Animals. De laatste 45 seconden worden volgemaakt door eh, Rick van der Linden... met zijn uitvoering van de Chattanooga Choo Choo. En hij noemt het Choo Choo. Tot straks, na het nieuws en de berichten. wens wenst jullie allemaal fijne dagen.